Kees Groot met het NOS-journaal. Een van de hoogste terreurgroepen Islamitische Staat is omgekomen in Syrië. Een persbureau dat gelieerd is aan IS zegt dat Abu Mohammed al-Adnani om het leven is gekomen in Aleppo. Hoe dat gebeurde is niet bekend. Adnani was de belangrijkste woordvoerder van de terreurgroep. Hij zette boodschappen online waarin hij dreigde met aanslagen. Hij werd gezien als de tweede man achter leider Baghdadi. De VS had een premie van 5 miljoen dollar op het hoofd van Adnani gezet. De Franse badplaats Cannes trekt het burkini-verbod in. De gemeente heeft dat besloten na een gerechtelijke bevestiging dat het verbod in strijd is met de vrijheid van geloof en de individuele vrijheid. Cannes was deze zomer de eerste gemeente in Frankrijk die een verbod invoerde op de islamitische badkleding. Vrijdag bepaalde de Franse Hoge Raad dat het burkini-verbod in strijd is met de Franse wet. Verschillende burgemeesters, onder andere van Nice en Fréjus, lieten daarna weten dat ze het verbod zouden handhaven. Topman Pieter Elbers van de KLM blijft tegen een loonsverhoging voor het grondpersoneel. In een videoboodschap aan de werknemers zei hij dat de winst van de luchtvaartmaatschappij gestegen is, maar dat een loonsverhoging onverantwoord is. Er moet volgens Elbers 2 miljard euro worden geïnvesteerd om de toekomst van KLM veilig te stellen. Zo zijn de vliegtuigen en computers sterk verouderd. De afgelopen weken voerde het grondpersoneel van KLM actie voor een loonsverhoging van 1 Publieke Werken is de film met de meeste nominaties voor een Gouden Kalf. De film na een roman van Thomas Rosenboom sleepte er tien in de wacht. Twee acteurs uit de film, Gijs Scholte van Aschat en Jacob Derwig... zijn voorgedragen in de categorie Beste Acteur. De Gouden Kalveren worden op 30 september uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival. Het weer helder en droog. Vannacht is er kans op mistbanken en nevel.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 dan wordt toch maar zo'n muzikant aan ons gegeven. U vraagt natuurlijk, waar is hij nu gebleven? We vragen het de hemel even. Maar die George Michael, dat snap ik ook niks van hoor. Nou heeft hier een geheime liefde. Scharrelt altijd af in zijn leven. Maar hij zingt wel heel zwingend over zijn eh, Secret Love. Once I had a secret love hetzelfde geslacht vallen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. George Michael. Maar Diana Washington, she's always mad about a boy.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 heeft een aantal American Songbooks opgenomen. Een stuk of vier, geloof ik. Nou, en dat heeft hem geen windeier gelegd, want die zijn natuurlijk fantastisch verkocht... all over the world. En er zijn allemaal classics op als het om groener muziek gaat. Nou, Gruner muziek, wat is dat? Tony Bennett, dat is een groener. Frank Sinatra is een groener. Michael Bublé is een groener. Matt Dusk, ook een groener. Meer jongens van deze tijd dan, zeg maar. Maar eh, die zingen dus allemaal zwingende Amerikaanse... Eh, muziek, zeg maar. En Rod Stewart is er daar één van. Ik ben nog altijd fan, luisteraars, van uh, Nat King Cole en zijn dochter Natalie. En die hebben natuurlijk dat prachtige nummer opgenomen, Unforgettable. Nou, je moet maar eh, lounge jazz.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 Cole samen met haar vader Nat King Cole. En eh, ja, allebei helaas eh, overleden. Ja, luisteraars, eh, misschien is het vannacht voor u wel verschrikkelijk laat geworden... dat u zo'n uurtje of vier, vijf pas naar bed ging. Omdat u een avondje bent wezen stappen. En dat kan allemaal gebeuren, want het is weekend en daar moet je ervan genieten. En sommigen genieten volop van wat kuchjes bezoeken in het gezellige Amsterdam... of misschien ook wel hier in Zandvoort... Waar ook eh, bepaalde kuren best wel heel laat open zijn. En, maar als het dan zo is dat u bent wezen stappen... net uw bed uit bent... dan zegt uw vrouw misschien wel... How do you like like your eggs in the morning? I mine with a kiss. Boiled or fried, I'm satisfied.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 Is maar net dat u het weet, luisteraars. Maar dat wist u natuurlijk ook al lang. Ja, eh, eens even kijken. Eh, eh, u heeft misschien ook wel de afgelopen week... toen het mooi weer was, veel op het strand gelegen... en daar bent u verschrikkelijk bruin van geworden. En dan wordt u nu bezongen door Diane Reeves samen met Lou Rolls over uw gebruinde lichaam wat u inmiddels heeft. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah.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 want ja, het bruin blijft niet altijd zitten natuurlijk. Alhoewel, ik heb zelf de ervaring dat als je al een aantal jaren... Eh, eh, het zonnetje hebt eh, toegelaten op je lichaam... en je bent een aantal jaren al bruin geweest achter elkaar... dan gaat het eens helemaal weg. Dan blijf je toch een beetje zo'n getint randje op je huid houden. En je, je hoeft je ook steeds minder in te smeren. Nou ja, dat moet, je, dat moet u wel doen, luisteraars. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want het is natuurlijk gevaarlijk om... On, beschermt de zon in te gaan. Dus dat moet u wel eh, vooral blijven doen. Een fine brown frame ontstaat er dan. En dat werd eh, zo prachtig bezongen door eh, Lou Rolls. samen met Diane Reeves. Die hoorde u een duet zingen. Nou, wat heb ik nog meer voor u? Ik heb Georgia on my mind. En dat kent u zo in zoveel uitvoeringen. Maar als u het Oscar Peterson hoort spelen... dan blijft het toch altijd, ja, een toppertje. on my mind. Oscar Peterson. Nou, Oscar Peterson, uh, we voegen daar Ben Webster aan toe. Het is vandaag zondag, nou komt dat even goed uit, want zo heet het nummer ook. Ben Webster, Oscar Peterson en Sunday. Eerst Oscar Peterson solo en daarna eh, Ben Webster daaraan toegevoegd. En die hadden het over zondag. En dat is het nog steeds vandaag. En voor ik het vergeet, ik ga u vast een eh, hele fijne restant van de zondag eh, vast toewensen. Want nou ja, voor je het weet is het weer <laughs> maandag en dan moet u weer het werk of het gemeen ben ik. Hè? Nou, zo is het niet bedoeld in elk geval, luisteraars. Want misschien heeft u ook nog een week vakantie. En dan moet u gewoon niet klagen, want eh, daar komen we vandaag niet voor. We komen vandaag voor lekkere muziek. En we gaan naar de Bee Gees. En dan zullen we zeggen, de Bee Gees nou met jazz te maken, nou helemaal niks. Maar eh, als Diane Kroll eh, How Can You Mend A Broken Heart zingt... klinkt dat wel heel jazzy, lounge jazzy. Diane Kroll. I can think of younger days when living for my life was everything a girl could want to do. alto saxophone, Paul Desmond. Paul wrote the tune you just heard, Take Five. On drums, Joe Morello. Eugene Wright on bass. Bob, a month ago we had an international jazz festival here in Washington, D.C., and at that time I played tunes from an album called Jazz Impressions of Eurasia. The idea being that jazz is kind of a universal music, more so than I think any other music is. And we had people from many parts of the world here in Washington, so we thought we'd show the way we can use the music of various countries in the jazz idiom. The tune we'd like to do now, we're going to get a little more complicated later, but is this one is called Nomad, and it uses some very simple Middle Eastern rhythms. This is Nomad. luisteraars die het nog niet herkend hebben. Dit is natuurlijk Dave Brubeck met zijn quartet. vijf minuten uh, improviserend doorgaat, luisteraars. En om een klein beetje variatie in het programma te houden, kap ik hem nu af. Maar u heeft genoten ongetwijfeld van het eh, zeer zwingende Dave Brubeck Quartet. De smaak van honing, dat is voor vele mensen ook een tractatie. Nou, daar ga ik u nog een tractatie geven vanmorgen. Dat doe ik met het, met de band van Herb Albert, The Taste of Honey. turned last your love Well, I saw her yesterday. You see, she's thinking of, and she told me what to say. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yeah, yeah, she loves. she said she knows you're not the hurting kind. She says she loves you, and you know that can be bad. She loves Ongetwijfeld heeft u dat eh, mooie Beatle-nummer She Loves You ontdekt. Luisteraars, ik moet het alweer af gaan sluiten... want eh, we komen weer bijna aan de klok van 12 uur... als het nieuws weer voorbij komt en de reclame. Ik eh, ga u nog een hele fijne zondag toewensen. Blijf luisteren naar Zivem's antwoord, want er komen natuurlijk vandaag nog weer heerlijke programma's voorbij. So what, zult u zeggen. Nou ja, Miles Davis zegt dat ook. Daar ga ik ermee uit.